was standing smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er rijden de komende uren geen NS-treinen door het winterse weer en een IT-storing. Dat duurt zeker tot 8 uur. Wie met de auto gaat moet rekening houden met gladheid. Er is gestrooid, maar op sommige plekken kan het verraderlijk glad zijn, zegt Rijkswaterstaat. En KLM heeft op Schiphol 300 vluchten geschrapt en dat aantal kan nog oplopen. Het Witte Huis zegt de situatie in Venezuela goed in de gaten te houden. Bij presidentieel paleis in Caracas zou geschoten zijn. Intussen is de situatie weer rustig. De tijdelijke president Rodriguez is nu officieel beëdigd. Afgelopen weekend werd haar voorganger Maduro door Amerika opgepakt. Het geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling was gepland. Dat zegt de Nationaal Korpschef bij Pauw en de Wit. Ze hadden het over een crimineel netwerk. Er zijn 250 mensen opgepakt voor onder meer poging tot doodslag. De politiebaas wil straatverboden voor de relschoppers bij komende jaarwisselingen. En een anonieme gokker heeft ruim 400.000 dollar verdiend door te wedden op de val van de Venezolaanse president Maduro. De gokker voorspelde online dat Maduro voor het einde van de maand zou worden opgepakt. Daar had hij 34.000 dollar op ingezet. Het weer van Weer Online. Blijft op de meeste plekken droog, maar pas op voor mist en gladheid, want het vriest flink. Vanmiddag wordt het 1 tot 4 graden. En dit was het nieuws op Slam. Dankjewel Michiel, een hele goede morgen. De wegen over met flitsmarsen meldt al twee vertragingen. Eentje op de A2 Den Bosch, Utrecht, eh, nee, Marsen. Tussen Nieuwegein en oude Rijnen staat om en bij de 10 minuten vertraging. 2 kilometer file wordt veroorzaakt door een gladde weg. En op de A12 Den Haag Utrecht tussen Harmelen en De Meer een half uur vertraging. 3 kilometer file, er is daar een ongeluk gebeurd. Reizen door Vietnam, ja, dat is een droomvakantie. Maar het wordt pas echt een droomvakantie met Nederlandse reisleiding die ook de lokale taal spreekt. Boek nu op anwb.nl slash vakantie. AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. AWB en gaan. Tot wel 50% korting op stijlvolle must-haves. Wat doe ik aan om het nieuwjaar echt goed te beginnen? In de salando app daar vind je de perfecte look voor elke gelegenheid. Tot wel 50% korting. Als je gratis aanmeldt als pluslid, ontvang je nog meer voordelen. Shop nu bij Salando.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 Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka. Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Marijn Oosterveen. En hoe je kans maakt voor de verandering, je hoort het zo meteen.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 En na vandaag eh, stopt het dan, is het wat mij betreft eh, afgelopen met elkaar de beste wensen doen. Drie koningen vandaag. Eh, gisteren was eh, ook een bijzondere dag. Eh, de risicodag voor relaties. De dag dat de meeste relaties sneuvelen. en dat zit zo. Sites als secondlove.nl zien rond deze dag veel nieuwe aanmeldingen. Op 5 januari dus. En daarbij krijgen scheidingsadvocaten ook extra vragen deze periode. Het is eh, ook een beetje break-up season. Experts zeggen dat dat komt doordat kerst vaak spanningen blootlegt. In januari voelt het een soort mentale reset. Stress, teleurstellingen en te veel tijd samen maken problemen zichtbaar. En als januari dan begint, dan eh, voelt dat voor veel mensen als een soort frisse start. De feestdrukte is voorbij en er is één manier om na te denken. Of er is eh, eindelijk ruimte om na te denken over wat, wat mensen echt willen. En voor sommigen betekent dat het evalueren van hun relatie. En die komt dan tot een einde. Hoeft niet eh, meteen te betekenen dat er op 5 januari ook de meeste scheidingen zijn. Eh, maar wel dat eh, de meeste mensen informatie zoeken en keuzes beginnen te overwegen. En het begin dus maken van ja, het, het, het gaan. Hè? Een account aanmaken op op secondlove.nl-achtige websites. Eh, vanaf vandaag dus kijken of je partner ineens gek gedrag vertoont. Veel aan het wordfeuten is. De wordfeuten-app wordt veel gebruikt om vreemd te gaan. Marktplaats, de Marktplaats-chat. En de notities-app ook op je telefoon als je een gedeelde notitie aanmaakt met een eh, andere gebruiker dan kun je op die manier geïmproviseerd chatten. En dat zou dan een plek zijn waar je in principe nooit eh, dat tegen zou kunnen komen. Dus de Marktplaats-app, de Wordfeud-app en de notities... dat zijn goede plekken om te kijken of je partner mogelijk vreemd gaat. Uh, het zijn, de, vreemdgaan dat hoeft natuurlijk niet te gebeuren. Er zijn eh, ja, heel veel dingen. Mensen overwegen nu hun relatie. Ehm, zouden dus ook om een andere reden single kunnen worden. Een vriend van mij is na een paar jaar ook weer single, sinds gisteren. Eh, en dat kwam eigenlijk omdat hij zijn haar aan het verliezen was. dat is een moeilijke tijd. Ehm, dat is echt een leuke gast. Eh, maar het is nu uit ehm, ja, met zijn partner, omdat hij zijn haar verloor. Eh, daarom, ja, het is haarverlies. Hebben we gisteren. Dat is het niveau van deze ochtend.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 Slim. X on the line, just as I suspect. Broke boys Tina Shea. Je maakt kans op een reis naar Vegas voor vier personen... als jij Vegas plus je leeftijd stuurt in de app van Slam. We gaan om tien over half acht een potje uh, roulette. En op basis daarvan eh, maak je mogelijk kans op die reis naar Vegas. Ik kijk in mijn glazen bol en voorzien dat we vandaag ook weer een horrorspits gaan beleven. Heeft ook te maken met de treinen. Er rijden geen treinen tot 8 uur s ochtends. Geen enkele trein rijdt tot 8 uur s ochtends. Toch niet te geloven eigenlijk. Heeft eh, te maken met het weer. Veel wisselstoringen, maar volgens de NS heeft het ook te maken met een ICT-storing. Daardoor rijden er de hele ochtend geen treinen. Goed, je bent erbij, eh, die vroege Slam Het is kwart over zes geweest. Eh, twee mensen hebben allebei 15 miljoen euro gewonnen met de staatsloterij. Van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat je niet vergeten bent dat ik jou ooit een kauwgompje heb gegeven. Eh, leuke bijkomstigheid van die personen die allebei dus 15 miljoen euro hebben gewonnen met de staatsloterij. Dus twee halve loten. Ze hebben allebei hun lot niet zelf gekocht. Maar ze hebben allebei hun lot cadeau gekregen. En daar zit nu het wrangen, daar schuurt het. Hè? Het schuurt iets, maar het schuurt heel veel. Je krijgt dat lot met het idee, je vindt niks. En dan blijkt het toch 15 miljoen euro waard te zijn. Ik zou als gever zou ik huilen. Ik zou door de grond zakken. Ik, ik weet niet wat ik zou doen. Ik zou in alle staten zijn. Ik zou rechtszaken aanspannen. Ik wil dat lot terug hebben. De staatloterij is duidelijk. Wie het lot in handen heeft, krijgt altijd het geld. Degene die het lot geeft, heeft juridisch nergens recht op. En het is natuurlijk ook hartstikke terecht. Alleen als je voor de trekking duidelijk hebt afgesproken dat je samen meespeelt... en dat ook kunt bewijzen met bijvoorbeeld een tikkie, een betaalbewijs, een foto, een appje... dan kan het lot, dan kan de winst van het lot gedeeld worden. Anders niet, zonder bewijs krijgt de staatsloterij het geld niet verdeeld. In de praktijk delen winnaars wel vaak iets met de gever. Zeker als het vrienden of familie zijn, maar ehm, dat is natuurlijk eh, compleet vrijwillig. Ja, dat is, toch, dat is toch vreselijk. Dan koop je dus een staatslot en dat blijkt dan 15 miljoen euro waard te zijn. En dat geef je dan weg. Dat is alsof ik mijn complete spaarrekening, maar dan keer 100.000... weggeef aan iemand die je kent. Het is niet te geloven. Daarom, ja, dat is eigenlijk, eigenlijk de grootste reden... dat ik een staatslot een kan vind. Hier, alsjeblieft, gefeliciteerd met je verjaardag. Hier is 0,0000000001% kans op een geldbedrag van 100 euro of meer. Eh, wat een kut cadeau. Ik ga eh, eh, een goede tip ook van mij. Nooit een staatslot cadeau geven. Het is echt een kut cadeau. En als het wel geld waard is, dan kun je het beter in je eigen zak steken. Je hoort het als allereerste bij Slam. Nooit een staatslot cadeau geven. Yo man. Yo. Open up man. Yo, what man? My girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. But The girl next door, you know? I don't know what to do.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 She stayed until bij Rumors. Het is de Grand Slam deze week, de allergrootste. En de track, de muziek, is in ieder geval gewoon gemaakt door een, door een artiest, door een DJ. Maar wie die vocalen doet, is ons nog onbekend. Dus die vocalen zouden zomaar wel artificial intelligence kunnen zijn. Is het AI of niet? Wij hebben geen idee. Straks ga je het horen waarom skispringers massaal botox in hun penis aan het spuiten zijn. Ja, dit klinkt heel gek. Daar is het ook. Waarom skispringers, schanspringers massaal botox in hun penis aan het spuiten zijn. Ja geloofde het zelf ook niet toen ik het maar het blijkt te kunnen. En ook een Swedish House Mafia komt eraan. Je kunt het nieuwe jaar natuurlijk beginnen zoals elk ander jaar. Minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Saai. Of je begint het jaar bij Slam met de gok van je leven. Maak in januari kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden... naar de entertainment hoofdstad van de wereld, Las Vegas.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 Door bijvoorbeeld te werken in de trein. Klopt, wij laten reistijd voor ons werken. Werken? In deze drukte? Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit. Stap je ook in? Profiteer nu van 20% korting op alles van XXL Nutrition helemaal los bij Etos Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op etos.nl. Mooi van Ethos. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Wat denk je van de Google Pixel 10 Pro? Nu met extra veel voordeel en een jaar lang Google AI Pro cadeau. Ter waarde van 219 euro. Ga snel naar odido.nl. Tot zo. Odido. Op je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro.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 Als het sneeuwt of oh, Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo'n mok warme chocomel. Ah, maakt heel je winter koel. Cool. Hey werkgever, maak je plannen waar dit jaar. Met de support van Nationale Nederlanden.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 Ik vind die het lekkerst. Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Dit is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. <laughs> Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Goedemorgen Slam, het is twee minuten over half zeven. Op de meeste plaatsen is het droog, het koelt flink af. Het is min 7 graden geworden vannacht. Tot min 2 graden in het westen. Pas op voor gladheid deze ochtend. Overdag is het vaak droog. In het westen schijnt geregeld de zon. Het wordt vandaag 1 tot 4 graden. dan het spoor af. doen we gewoon met eh, de website van de NS. Er rijdt geen enkele trein tot aan 8 uur deze ochtend. Heeft te maken met een ICT-storing en met het weer. Ik denk met name met het weer. Maar die ICT-storing was een leuke bijkomstigheid voor de NS. Dan die wegen af met Flitsmarster met een aantal vertragingen al. Het is al meer dan 50 kilometer file. En ik moet eerlijk zeggen, dat valt nog mee op dit tijdstip. Maar de vertragingen die er staan, zijn wel flink. Op de A1 Amersfoort-Muiden tussen Muiden-Weesp en Diemen-Noord. Er is een ongeluk gebeurd. Drie auto's eh, is mij net verteld. 20 minuten vertraging, 4 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Maars tussen, tussen Nieuwegein-Zuid en Utrecht-Papendorp. Het blijft ook maar refreshen. Om een half uur vertraging, 9 kilometer file. Heeft te maken met uh, gladheid. Op de A7 Hoorn Zaanstad tussen Averhoorn en Weidewormer. Een half uur vertraging, 11 kilometer file. A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en de Meer. Daar is ook een ongeluk gebeurd, staat 8 kilometer file. Een uur vertraging, ruim. En op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en de Lekbrug. Daar staat om en nabij een kwartier vertraging. 3 kilometer file heeft te maken met een gladde weg. Flitsers zijn niet gezien. Maar ja, daar moet ik ook aan toevoegen, te hard rijden met dit weer. Dan durf je wel hoor. Het laatste nieuws, Michiel Frazenstorm. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. NS kan tot zeker 8 uur helemaal geen treinen laten rijden. Ze hebben behalve met verstoringen door winterweer... nu ook te maken met een IT-storing. Daardoor kan de winterdienstregeling niet in de stijgers worden gezet. Intussen kan het op de wegen in ons land nog altijd verraderlijk glad zijn... ook al heeft Rijkswaterstaat massaal gestrooid. Dat advies is om vanochtend als het even kan thuis te blijven. En de Venezolaanse oppositieleider Machado wil snel terug naar huis... nu president Maduro gevangen is genomen. Ze bedankt president Trump voor zijn hulp... maar die ziet in haar geen geschikte leider... omdat ze te weinig steun zou hebben. En tot zover de hoofdpunten van het ANP. Dankjewel Michiel en tot zometeen. Waarom of, eh, eh, schanspringers massaal botox in hun piemel aan het spuiten zijn... Het klinkt gek alsof ik het verzonnen heb, maar het is echt waar. Skispringers spuiten massaal botox in hun penis. Hoe het zit. Je hoort het zo meteen naar Getta en Huntrix. tricks. I finally live like the girl they all see. heaven has got a plan for you. Don't you worry, don't you worry.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 We moeten het hebben over um, schansspringen, skispringen. Ja, ehm, er is een nieuw schandaal eh, aan, aan, aan, aan het licht gekomen. Eh, en dat moet ik toch even ja, benoemen. Gaat mij ook aan het hart, snap je? Veel schandalen in de schansspringwereld eh, trouwens, de laatste tijd. er zouden laatst al mensen betrapt zijn met sokken in hun schoenen. En waarom is dat dan erg? Sokken in hun schoenen, eh, dat mag niet. Ehm, want eh, hoe groter het oppervlak van het pak dat je aan hebt... hoe meer lucht je vangt en hoe verder je kunt springen. Uh, dus mogelijk een moeilijk verhaal. Ik ga het proberen uit te leggen. Ehm, daarom zijn die pakken streng gereguleerd... en worden springers tot de millimeter precies opgemeten... tijdens een speciale medische keuring. dus die pakken worden op maat gemaakt. dus je kan nooit in principe een, een groter pak dragen... dan dat nodig is. Of dan dat, ja, dan dat essentieel is dat klopt denk ik wel. Uh, sokken, eh, als je die draagt ben je dus langer... en dan krijg je dus een groter pak... kun je dus technisch gezien meer lucht vangen en verder springen. Opmeten gebeurt vanaf een punt bij het kruis. En eh, sokken worden... Je moet je onderbroek die, die keuring doen, dus sokken, dat werkt niet meer. dus dat is van tafel, is geen goede methode meer om vals te spelen. Er is nu een nieuwe manier om vals te spelen met schanspringen. En dit is slechts een gerucht, maar de Duitse kranten halen dit wel aan als de waarheid. Ehm, er wordt gemeten vanaf een punt bij het kruis. En, daar zit eigenlijk een beetje het probleem. Als dat meetpunt net iets lager uitkomt... dan mag het pak automatisch iets groter zijn. Dat kan net wat extra voordeel geven in de lucht... en net dat verschil maken tussen winnen en niet winnen. Er wordt nu dus gefluisterd, en het is een wild gerucht... maar ja, die Duitse krant haalde toch al aan als waarheid... dat sommige schanspringers proberen dat punt in hun onderbroek te verplaatsen... door hun geslachtsdeel tijdelijk dikker te maken... bijvoorbeeld met injecties. Ja, daar wordt hij niet per se langer van, maar wel, ja, dikker. En dat kan bij die meting uh, dusdanig positief uitvallen... dat het pak dus groter mag zijn. Meer stof is meer lift. Meer lift is uiteindelijk verder springen. En is uiteindelijk een grotere kans op... Eh, op, op... Ja. Wat een, wat een bizar verhaal, maar ja, ja, het schijnt dus echt de waarheid te zijn, al dus eh, Duitse kranten. Ik verzin die niet officieel, is er niet echt bewijs van. En de bond zegt dat alles wel streng gecontroleerd wordt. Maar vroeger zouden sporters al vaker eh, gebruik hebben gemaakt van echt lijpe trucjes... om een paar millimeter te winnen. En daarom wil de sport nu af van deze meetmethodes. Ze willen een nieuwe manier van, eh, van meten wat betreft die pakken. En dat snap ik wel. Je hoort het als allereerste bij Slam. Schanspringers die injecteren hun penis met botox... om zo een beter, groter pak te krijgen om zo verder te kunnen springen. Size does matter. Je hoort net zojuist allereerst op Slam. Heaven I Run komt eraan. Tiesto en Tame McRae. En dit is de nieuwste Tame Impala, Dracula. The morning is moment tien over half tien. De gok van, van je leven. In Las Vegas, waar uh, onder andere woont. Hè, dus die zou je tegen kunnen komen als jij met drie vrienden naar de gokhoofdstad van de wereld mag... om naar 2026 euro op rood, zwart of groen te zetten in een casino. Bij Slam maak je kans op de gok van je leven. Eh, het enige wat je moet doen is eh, meespelen. Zometeen gaan we weer spelen, tien over half acht. Je kan eh, jezelf aanmelden door Vegas plus je leeftijd te sturen. Het doel is om fiches te verzamelen om die uiteindelijk in het roulette in de finale in te zetten. Um, ja, zometeen heel simpel. Tien over half, tien over half acht gaan we spelen. Ehm, je kiest rood of zwart. En eh, nou ja, eh, zodoende eh, gaan we draaien aan een roulettewiel. En heb je het goed, dan verdien je een fiche. Kun je doorspelen, kun je stoppen. Nou ja, en uiteindelijk wordt dan duidelijk in het finale spel op 22 januari... of je die reis naar Vegas gaat winnen of niet. Slam.nl voor alle ins en outs. En als jij mee wilt spelen met de gok van je leven... heb je Vegas plus je leeftijd ook kans maken? App Vegas plus je leeftijd met de Slam-app.